Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Voor een Amerikaanse rechtbank is voor het eerst de militair verschenen die geheime documenten doorspeelde aan Wikileaks. documenten gingen vooral over de oorlog in Irak. De rechter moet bepalen of er genoeg bewijs is voor een proces tegen de 23-jarige militair Bradley Manning. Hij kan voor het lekken van staatsgeheimen 52 jaar cel krijgen. De kinderopvang begint nu goed te merken dat ouders afhaken omdat de opvang onbetaalbaar wordt... Tweederde van de kinderdagverblijven heeft te weinig klanten en nog eens een vijfde verwacht binnenkort lege opvangplekken, blijkt uit een enquête van de brancheorganisatie. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het Schmallenberg-virus. Sinds begin deze maand zijn in Nederland op 20 schapenbedrijven misvormde lammeren geboren die virus blijken te hebben. De RIVM gaat er voorlopig vanuit dat het risico voor de volksgezondheid klein is. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van de militair Boy van Geffen. De militair van 20 raakte in coma en stierf na een zelfverdedigingstraining bij de luchtmobiele brigade. Er werd gezegd dat hij bij de oefening zware klappen had gekregen. Maar er kan niet worden vastgesteld of zijn halfwonden kwamen door klappen of door een val. Nederland is laks in de strijd tegen Nederlandse pedoseksuelen in het buitenland. Dat zegt Terdesom, naar aanleiding van de arrestatie van een Nederlandse zeilinstructeur in Cambodja. De man was in 2004 hier veroordeeld voor seksueel misbruik van een jongen. In 2007 reisde hij naar Cambodja waar hij jarenlang opnieuw zijn gang kon gaan. Volgens Terlezom had Nederland Cambodja moeten waarschuwen. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk een belangrijke zege geboekt op de Graafschap. Het werd in Doetinchem 3-1 na een ruststand van 1-1. Door de overwinning neemt RKC afstand van de Graafschap onderaan de ranglijst. Verschil is nu 6 punten. RKC staat 13e, de Graafschap 16e. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt in het binnenland en tot 5 graden aan de Zeeuwse kust.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 The birds sing giving me Everything will be okay Sometimes when I wake up And I'm wondering How my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around him.